Vijf uur. Maarten Stoltjes met het NWS Journaal. Het Hooggerechtshof van Zuid-Korea heeft unaniem besloten dat president Park geun Hee moet worden afgezet. Het is voor het eerst dat een democratisch gekozen president in het land gedwongen wordt op te stappen. Door de uitspraak moeten er binnen twee maanden verkiezingen worden gehouden. De president was betrokken bij een corruptieschandaal. Het parlement besloot in december al dat ze weg moest. De acht hoogste rechters in het land hebben het besluit van het parlement nu bekrachtigd. In Nepal zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een overvolle bus. Tientallen mensen raakten gewond. De bus raakte van de weg en stortte daarna 200 meter naar beneden in een rivier, zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Kathmandu. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een 36-jarige man heeft op het station van Düsseldorf zeven mensen verwond met een bijl, van wie drie ernstig gewond zijn geraakt. De man is opgepakt. Hij raakte tijdens zijn vluchtpoging zelf ook zwaar gewond. Het is een 36-jarige man uit Woepertaal, afkomstig uit het voormalige Joegoslavië, en hij heeft psychische problemen. De man viel willekeurige reizigers aan op het perron en in een treinstel. Voor het eerst in tientallen jaren wordt in Amerika meer flessenwater dan frisdrank gedronken. Vorig jaar dronken Amerikanen per persoon gemiddeld bijna 150 liter water uit een fles... Zo'n 5 liter meer dan de hoeveelheid frisdrank. In een aantal steden in de VS is de afgelopen tijd een frisdrankbelasting ingevoerd. In Berkeley, in Californië, daalde de frisdrankconsumptie met zo'n 20% na invoering van die extra belasting. Het weer, de temperatuur ligt tussen 3 graden aan zee en rond het vriespunt in het binnenland. In grote delen van het land kan mist of nevel voorkomen. In de ochtend trekt de mist op en verschijnt af en toe de zon.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 Christmas. are getting worried down there Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Then the rainstorm came my mistake. But time, through a prayer to me, and all around me became still Forgive me now, I see that I've been blind. Give me love.